Eh, met het NOS-journaal. Mensen met een schuldhulpregeling komen mogelijk opnieuw in de problemen door de hoge energieprijzen. Daarvoor waarschuwen schuldhulporganisaties. Mensen met zo'n regeling moeten hun inkomsten en uitgaven op orde hebben... zodat er geld overblijft om de schuld af te betalen. Maar dit dreigt niet meer te lukken doordat ze steeds meer kwijt zijn aan energie. De branchevereniging van schuldhulpverlening hoopt dat de koopkrachtsteun van het kabinet... vanaf volgend jaar verlichting brengt. De Amsterdamse burgemeester Halsema wil geldautomaten kunnen weghalen op risicovolle plekken in de stad. Dat zegt ze tegen de AT5. De afgelopen maanden waren er tien explosies en plofkraken in Amsterdam. Er raakte niemand gewond, maar de schade was groot. Volgens Halsema is de gemeente al langer bezig om geldautomaten uit gevels te verwijderen... maar is daar een wetswijziging voor nodig. Amsterdam is hierover in gesprek met het kabinet. Oud-Sovjet-leider Mikhail Gorbachev wordt vandaag begraven in Moskou. Hij overleed afgelopen week op 91-jarige leeftijd. Gorbachev krijgt geen staatsbegrafenis en president Poetin is niet bij de uitvaart aanwezig. Volgens het Kremlin past het niet in Poetins werkschema. Nou, het is algemeen bekend dat de president en Gorbachev geen goede band hadden. Wel legde Poetin afgelopen week bloemen bij de kist van de oud-Sovjet-leider. De Amerikaanse tennisser Serena Williams is uitgeschakeld op de US Open in de derde ronde. Williams verloor van de Australische Ayla Tomljanovic. Het was mogelijk haar laatste professionele wedstrijd. Daar hintte ze drie weken geleden op. Toen zei ze toe te zijn aan een nieuwe fase in haar leven. Of het ook echt de laatste wedstrijd was van Williams... liet ze na haar verloren wedstrijd op de US Open in het midden. Het weer. Flink wat zon, in het zuiden ook wat bewolking. Daar valt later op de dag ook een enkele bui. Het wordt vandaag 24 tot 27 graden.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 Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. Ik kan niet alleen had ik dit niet eerder gezien. Ik heb je zo hard nodig. Misschien ben jij wel niet wat ik verdien. Zou je willen horen? Elke zin die komt recht uit mijn hart. Maar ik heb al verloren. Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht. Dan ik dacht.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 Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen, het buitenland onbetaalbaar aangebrand. Wat moet ik deze luie lange zomer? Ik heb geen zin in lekker langer achterover. Ik wil wat doen deze zomer In a picture of the nations fighting The more I think about it The harder it gets for me to find those things That used to make me happy And I know it's all been said before but I need peace, I need love I need all the things sent from above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smile I want fame and I want sunshine I want all the things sent from sky that put a smile upon my face make this world a better place. When I'm feeling down, I think of simple things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands against all reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission.